Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een Nederlandse jongen van 18 vrijgelaten. Die werd vastgehouden door Hamas. Ovier Engel werd begin vorige maand met veel anderen gegijzeld. Dat gebeurde tijdens de aanval van Hamas op Israël. Nu is hij dus vrijgelaten. Of dat met meer gijzelaars zal gebeuren is nog de vraag. Daarover wordt nog gesproken, net als over de gevechtspauze. Het lijkt erop dat hij toch nog even doorgaat. Een heftig ongeluk gisteravond op een N-weg vlakbij Wijk bij Duurstede. Een auto en een bestelbusje botsten op elkaar. en De automobilist heeft het ongeluk niet overleefd. Het lijkt erop dat een van de bestuurders op de verkeerde weghelft terecht kwam. Of dat door gladheid kwam, is niet duidelijk bij een brand in een huis in Spijkenisse zijn twee bewoners gewond geraakt. In het huis waren ook veel dieren. Een deel daarvan is gered door de brandweer. Het gaat om vijf slangen, een hagedis, twee honden en twee katten. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis... en ook de buren moeten ergens anders slapen. En een spektakel bij PSV. Ze zijn door naar de volgende ronde van de Champions League. De club uit Eindhoven stond flink achter, maar kwam terug. Este, die is goed binnengeschoten. Heerlijk binnengeschoten door Saibari. En daar Vertessen en die bal gaat erin. Daar is hij, de 2-2. Eén goede voorzet en een goal van Peppi. Een avond kan in voetbal wel eens een rollercoaster aan emoties zijn. Maar dit waren zo'n eh, 25 à 30 minuten waarin je alle kanten opgeschoten werd. Om PSV door te laten gaan moest Arsenal ook winnen. En dat deden ze niet lullig. Het werd 6-0 tegen Lens. En dus is PSV door naar de achtste finales van de Champions League. Het weer nog behoorlijk fris en vooral in het noorden en oosten wat winterse buien. In de zuidelijke helft hangt er nevel en mist. Later trekt het meer open en is er soms ook wat zon bij max 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Lokaal komt er ook in onze regio dichte mist voor. En met uitzondering van Zeeland is het plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelten in ons land. Vijf minuutjes vertraging in onze regio op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Pummeren Noord 4 kilometer file. En 3 kilometer bij Broek in Waterland op de N247 wordt langzaam gereden vanuit Hoorn naar Amsterdam.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 And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to say me? Never would have made it, babe If you needed love Well then ask for love Could have given love Now I'm taking love And it's not my fault Cause you both deserve What's coming now So don't say Take me home high ZFM.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 My first love, your step up. that beat as one. de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gevechtspauze van Israël en Hamas wordt met een dag verlengd. Beide partijen zijn het nog niet eens over de vrijlating van gijzelaars en gevangenen. Onderhandelaars krijgen nu extra tijd om er alsnog uit te komen. De Amerikaanse politicus en diplomaat Henry Kissinger is overleden. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken... en kreeg in 1973 de Nobelprijs voor de Vrede... voor de terugtrekking van Amerika uit de Vietnamoorlog. Het COA zet extra beveiligers in bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De organisatie zegt dat de veiligheid onder druk staat... omdat de locatie al maandenlang overvol zit. Het weer. Plaatselijk kans op gladheid. Als de mist is opgelost wisselen zon en wolken elkaar af.